Drie uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De NS vraagt het kabinet om bepaalde kosten voorlopig niet of minder te hoeven betalen. Topman Roger van Bokstel zei in het tv-programma Op1 dat hij verwacht dat de NS dit jaar een miljard euro aan inkomsten misloopt, terwijl de kosten doorlopen. Het gaat onder meer om de kosten voor het gebruik van het spoornet. Van Bokstel hoopt dat deze betalingen voorlopig kunnen worden uitgesteld. Suriname gaat de coronamaatregelen voorlopig niet versoepelen. Dat heeft president Bouterse gezegd in een tv-toespraak. In Suriname geldt een uitgaansverbod tussen 8 uur s avonds en 6 uur s ochtends. En het is verboden om met meer dan 10 mensen bij elkaar te zijn. De maatregelen blijven voorlopig nog twee weken van kracht. In Suriname zijn 10 coronabesmettingen geregistreerd. Zeven mensen zijn hersteld, twee liggen nog in het ziekenhuis. Eén persoon is overleden aan de gevolgen van het virus. China heeft een team van onder andere medische experts naar Noord-Korea gestuurd om advies te geven over de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Dat zeggen drie ingewijden tegen persbureau Reuters. Er gaan geruchten dat het slecht gaat met de gezondheid van Kim, maar er is geen duidelijkheid over. Volgens Zuid-Koreaanse media is Kim aan het herstellen van een operatie vanwege hart- en vaatziekten. Noord-Korea is een zeer gesloten land waardoor dit soort berichten moeilijk te verifiëren zijn. Bij een verkeersongeluk in de Brabantse Drunen is gisteravond een jongen van 10 overleden. Het kind zou op een kleine crossmotor de weg op zijn gereden en kwam in botsing met een motorrijder. Zowel de jongen als de motorrijder raakten ernstig gewond. De jongen overleed ter plekke, de motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In de loop van de dag lost de bewolking meer en meer op. De temperatuur kan 13 tot 17 graden worden.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 Everybody's living for tomorrow. What if we were living for tonight? I did you to put your heart on my sleeve. I did you to lay your demons on me. I need you to let the night set you free. You're the air breathe. Got me down on my knees. madness, trying to find the ones we used to know. Looking for a way out of this sadness, hoping for a light to guide us home. I need you, the way your heart on my sleeve.